uur. moet met het NOS Journaal. Dat de prinsessen Amalia en Alexia langer in Griekenland zijn gebleven... is volgens premier Rutte een privézaak, zegt hij in reactie op het nieuws... dat de twee pas gisteren zijn teruggekomen. De koning, koningin en jongste dochter Ariane vlogen zaterdag al terug... na ophef over hun vakantie in coronatijd. Volgens de EVD waren er zaterdag niet genoeg vliegtickets voor het hele gezin. De Saoedische kroonprins Bin Salman is in de VS aangeklaagd door de verloofde van journalist Khashoggi. Samen met een mensenrechtenorganisatie heeft ze ook twintig andere Saoediërs aangeklaagd. De kritische journalist werd in 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Hij leefde in ballingschap in de VS. Zijn verloofde hoopt met de aanklacht op enige mate van gerechtigheid. De Nederlandse Bisschoppenconferentie staat niet langer toe dat de Nijmeegse Radboud Universiteit en het Radboud UMC zich katholiek noemen. De bisschoppen vinden dat ze te weinig invloed overhouden, omdat ze niet langer alle bestuursleden van de toezichthouder van beide instellingen mogen kiezen. Onbekenden hebben begin deze maand in musea in Berlijn... zeker 70 kunstvoorwerpen besmeurd met een vloeistof. Het motief is onduidelijk. Mogelijk is er een verband met een bekende Duitse complotdenker... die eerder op sociale media over een van de musea schreef... dat dit het centrum is van de wereldwijde satanische scene en coronacriminelen. De NASA heeft met succes een ruimtesonde over een planetoïde laten scheren. Zo'n 330 miljoen kilometer van de aarde. Binnen een week moet duidelijk zijn of het de zonde is gelukt... genoeg ruimtegruis van de planetoïde op te zuigen. Het gruis wordt naar aarde gebracht voor onderzoek... dat nieuwe informatie moet opleveren over het ontstaan van de aarde.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 Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. like that, that, that. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you. Now, don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong pijpen waar de jongen, ik heb gedronken je zien, dus ik bel je leed Ik ken al je vlekken en frikkels Liefde is zo ingewikkeld Kan beter niet bellen nu maar er zit vast in mijn hoofd, is dus je sikkel Had je bek met mijn hand op je middel Nu hebben we voor niks gebikkeld Alle fights, beefs zijn gekibbel Ben je verder gegaan nu in middel Geloof oh, ik ook zo door je meid zoals jij bij mij doet hey, Al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen Voel me open en we zien wel wat de tijd doet Dat wij doen I'ma tell you something. als je me niet ziet je alleen aan mij Maar als ik niet zie Loop je constant door mijn En als je niet zie Denk je wel aan mij Hart is gebroken en peace Maar ik heb papier en fysiek Life on the road is niet iets. Buffel ik ren, ik stiep. Tipsy, dus ik bel je aan alleen. Ik ben ook alleen en niet alleen, Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als het leven nog grap is. jou is het probleem, forever duurt niet, dan is niet de same. Jij weet ook dat ik meer you need Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De horeca verloor sinds de sluiting een week geleden minder omzet... dan aan het begin van de lockdown in maart, zegt ING op basis van de pinbetalingen. De bank denkt dat ondernemers sneller zijn overgestapt op afhalen en bezorgen. Kamerleden zijn verontwaardigd dat de afdeling toeslagen van de Belastingdienst... al in 2017 het advies kreeg om gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire te compenseren... maar toch doorging met procederen. Het blijkt uit een intern memo van de Belastingdienst. En de Amerikaanse ruimtezonde heeft met succes het oppervlak van een planetoïde bereikt... zo'n 330 miljoen kilometer van de aarde. Doel van de missie was ruimtegruis van het rotsblok te halen voor onderzoek op aarde.